Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De rellen in Utrecht zijn aangejaagd door vloggers op sociale media. Dat zei burgemeester Peter den Oudste tijdens een gemeenteraadsvergadering. Door de arrestatie van drie vloggers is het er nu een stuk rustiger. De burgemeester wil websites en sociale media waar opgeroepen wordt tot rellen sneller uit de lucht kunnen halen. Dat is nu door wetgeving en privacyregels niet eenvoudig, zegt hij. Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Heer waard waaide een steiger om en in Den Haag kwam een vrouw onder een omgewaaide boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan. Ze moest voor controle naar het ziekenhuis. In Nederland kunnen vannacht aan zee windstoten voorkomen van 110 km per uur door de storm en in het binnenland van 75 kilometer. Daley Blind is tijdens een oefenduel van Ajax met Hertha BSC uitgevallen nadat zijn defibrillator was afgegaan. De verdediger viel in de 80 minuut met een gil op de grond. Toen de verzorgers eenmaal bij hem waren stond Blind alweer op en liep hij zelf het veld af. Blind maakte dit eerder mee, vorig jaar. Toen bleek sprake te zijn van een hartspierontsteking. Sindsdien draagt hij een defibrillator die het hart in de gaten houdt en zo nodig een stroomstootje geeft. Een cardioloog gaat onderzoeken waarom het apparaatje afging. Op het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam in Zeeland is een surfer overleden. De hulpdiensten werden aan het eind van de middag gealarmeerd. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar de surfer is ter plekke overleden. In mei van dit jaar kwamen voor de kust van Scheveningen vijf surfers om het leven, mogelijk door een combinatie van harde wind, stroming en een dikke laag zeeschuim. Het weer, vannacht wisselvallig en het gaat hard waaien. Aan zee kan het enige tijd stormen. Daar kunnen windstoten voorkomen van dus 110 km per uur. De komende dag neemt de wind pas in de middag af. Het wordt dan zo'n 19 graden.